Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Zeerijp in Groningen is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 3,4. Het was de op twee na zwaarste beving die ooit is gemeten. Over schade is nog niets bekend. Een inwoner van Zeerijp spreekt bij RTV Noord van een vreselijk harde knal. De gaswinning uit het Groningerveld ligt al twee jaar stil... maar volgens het KNMI is daarmee de kans op aardbevingen niet helemaal verdwenen. De gemeenteraad van Moerdijk lijkt volgende week in te stemmen... met de voorgenomen opheffing van het dorp Moerdijk. Met pijn in het hart bleek gisteravond in een commissievergadering. Veel politici slikten tijdens hun betoog hun tranen weg. Ook willen ze dat de inwoners goed worden gecompenseerd. Het gemeentebestuur wil Moerdijk opheffen vanwege de uitbreiding van een industriegebied. Rusland heeft met raketten en drones de Oekraïense hoofdstad Kiev aangevallen. Burgemeester Klitschko spreekt van een massale aanval. Zeker elf mensen zijn gewond geraakt. Oekraïne heeft volgens Rusland droneaanvallen uitgevoerd... op een oliedepot en infrastructuur aan de Zwarte Zee. De BBC heeft president Trump excuses aangeboden voor een misleidende montage... waardoor het leek alsof hij, voorafgaand aan de kapitoolbestorming, aanspoorde tot geweld. Eerder stapten al twee topfunctionarissen van de BBC op. De Britse omroep is niet van plan een schadevergoeding te betalen. Trump heeft gedreigd met een schadeclaim van een miljard dollar. Curaçao en Suriname zijn allebei weer een grote stap dichter bij hun eerste WK voetbal. Curaçao won met 7-0 van Bermuda en heeft nu aan een gelijkspel tegen Jamaica voldoende om zich definitief te plaatsen. Suriname won met 4-0 van El Salvador en kan volgende week tegen Guatemala WK-deelname veiligstellen. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag met in het noorden en midden langdurig regen.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 So why you wanna fight it with me? you know you wanted to. So tell me what you wanna do. Come on, baby. Your sex pill. I can't take it no more. I gotta casa sofreu. disappear I can't take it, baby.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 Over schade is nog niets bekend. De BBC heeft president Trump excuses aangeboden voor een misleidende montage... maar wil geen schadevergoeding betalen. Door de montage leek het alsof Trump voorafgaand aan de kapitoolbestorming aanspoorde tot geweld. Curaçao en Suriname zijn allebei weer een grote stap dichter bij hun eerste WK voetbal. Curaçao won met 7-0 van Bermuda en Suriname met 4-0 van El Salvador. Ze kunnen allebei in hun volgende wedstrijd WK-deelname veiligstellen. Het weer. Het wordt een overwegend grijze dag met in het noorden en midden langdurig regen. Het wordt 9 graden in het noorden, oplopend tot 17 in het zuiden. Dit is ZFM. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wanna of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else.